only fools run. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. romantiek. En dat op de vroege zondagmorgen, althans voor sommigen. Niet voor de mensen die al weet ik veel hoe lang aan het werk zijn eh, in de chemische industrie bijvoorbeeld. Hè? Of bij de politie, bij de ambulance dienst of in het ziekenhuis. dat dus. Elvis Presley, Can't Help Falling In Love With You. Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van Go. Deze tweede zondag alweer in februari. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Op deze tweede zondag van februari hebben we natuurlijk weer heerlijke muziek in de aanbieding tot 12 uur. Waaronder prachtige muziek van Vicky Leandros. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. je ne veux pas rester seule.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 mag je blij zijn dat ik niet door je straat rijd. Je hoorde Mr. Mr. M. Natuurlijk Broken Wings uit 1986, alweer zo lang geleden. En Vicky Leandros ervoor met Kom je suis. Straks gaan we leren wild plukken met een wild pluk gids.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 Tja. Even de boeken bij uh, openslaan misschien wel eh, de Wikipedia, want dan weet je ook weer wat het is. Wel eh, interessant hoor, wat Darwin allemaal heeft ontdekt. Maar goed, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Veel te ingewikkeld voor <laughs> tijdens de koffie of het zondagochtendontbijt. Maar goed. Um, Adel dus, hier in de show. Terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn, zoals altijd op zondagmorgen. En hello. En Eternal ervoor met Angel of Mine ook zo ontspannen op zo'n zondagmorgen als vandaag? Of eh, heb je een beetje haast en helpt onze muziek je wel een beetje ja, bijkomen? Een beetje rustig houden? We horen wat zeegeluiden bijvoorbeeld nu. Wat meeuwen. En dan Procol Harum. A Salty Dog. Goedemorgen. explore the ship. ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. haar op mijn arm en ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug. Hoe ze snikte als ik dit soort eh, nummers draai hier in de studio... en van jou op de radio, dan krijg ik altijd commentaar... wat is dit nu weer, Blokhuizen? Wat draai je nu weer? Ja. Nou, laten we eerlijk zijn, jongens. Dit is toch de smartlap van de vorige eeuw, toch? Hebben we keken, papa loopt toch niet zo snel? Ja, ja, ik hou het bijna niet droog hoor, <laughs> bij zo'n nummer als dit, eerlijk gezegd, Mooi dus. En Proco Harum hoorde je ervoor met de Salty Dog. Tijd voor eh, ja, ons eh, gesprek van de dag. We gaan het hebben over wildplukken, tenminste we... Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over wildplukken. En dat doe ik met de wildplukgids Marin Leus. Marin, welkom. Ja, dank je. wildplukgids, dat is niet een beroep wat ik zou uit de beroepengids pluk. Ehm, nee, dat... hoe kom je erop? Eh, eh, ja, hoe kom ik erop? Eh, dat, dat ontstaat een beetje vanzelf eigenlijk. Ik heb zelf fotografie gestudeerd. Ehm, maar uiteindelijk vond ik wildplukken zo leuk mm. dat ik uh, mijn beroep van heb gemaakt. Maar ik heb hem een beetje zelf gecreëerd. Ja, het is een, eigenlijk een nieuw beroep. Maar eh, wat doet een wildplukgids? Ja, in het wildplukken. maar eh, wat betekent dat dan precies? Ehm, voor mij is dat dat ik wekelijks een wandeling geef. En dan neem ik een groep mensen de natuur in. En dan laat ik ze zien wat ze allemaal om me heen kunnen oogsten en gebruiken voor, eh, voor in de keuken, voor als medicijn, voor als verf. En ehm, ja. En zijn dat dan allemaal kruiden? Dat zijn allemaal kruiden, maar ook vruchten of noten, zaden, alles wat we eigenlijk tegenkomen. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, daar wil ik wel eens aan mee. Maar ja, daar heb ik wel iemand nodig, dat ben jij dus, die zegt wat, er, eh, wat je wel en niet moet plukken. Want er staan ook dingen bij die misschien niet kunnen. Ja, precies. In het begin is dat wel spannend. Maar als je dan in het begin meegaat met een gids die dat goed weet, dan eh, kan die... Ja, dan, dan weet je in ieder geval echt van oké, dit kan ik, eh, dit kan ik eten. Ja, want zijn er ook eh, boekjes over met eh, voorbeelden, foto's en zo, net als bij vogels? Dan weet je wat voor vogel het is en dan weet je nu wat voor kruid het is. Dat is een heel mooi boekje, de 200 eetbare wilde planten. Okay. En daar staan hele mooie foto's in en tekeningen. En dan staat helemaal precies in welke je kunt eten. En ook een mooie rode lijst waar je echt van af moet blijven. En zelf geef ik ook een online cursus waarin ik dat eh, ook weer de mensen leer. Ja, is dat dan de wilde school? Ja, dat is de wilde school. Eh, waar, waar wandel je meestal? Maar eigenlijk kan het gewoon in je eigen achtertuin, in je eigen moestuin. Maar ja, overal eigenlijk. Ja, ja. In het park mag dat eigenlijk overal? Mag je zo plukken? Eh, nou, het is eigenlijk iets illegaals wat we doen. Oké. Okay. wordt gedoogd om 250 gram per persoon te oogsten. Ehm, maar degene die de boetes uitdelen, die, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, die geven zelf ook wildplukwandelingen. Dus ik vind het <laughs> soms een beetje <laughs> merkwaardig. Ja, nou ja, daar zit dus een limiet aan. Je moet niet eh, alles wegplukken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. De, de, wildplukkers die ik ken, die doen het met liefde voor de natuur. Dus die, eh, ja, die gaan ja, ik oogst zelf maximaal 10% en ik heb juist een enorme liefde voor de natuur, dus ik wil dat echt niet schaden. Ja, je kan een eh, wildpluk cursus volgen, ehm, acht weken. Ja. ja hoe, gaat dat in zijn werk? Eh, dan leer je eigenlijk elke week eh, andere stapjes van het wildplukken. Dus regels, hoe je echt goed duurzaam kunt wildplukken, wat je mee moet nemen, maar ook de geschiedenis daarvan en alles wat je ermee kunt maken. En je mhm. leert iets van acht planten heel goed kennen, die ook in je eigen achtertuin groeien. Dus eigenlijk word je op allemaal facetten meegenomen eh, ja, hoe je dat het beste kunt leren. Maar dat is dan de theorie en dan ga je de praktijk in. Ja, er zitten ook allemaal opdrachten bij en het is ook echt eh, de bedoeling dat je gewoon zelf lekker gaat eh, ontdekken en een keer ook met een wandeling van iemand meegaan. Ja, en jij houdt zelf ook wandelingen, begrijp ik. Ik geef zelf wandelingen en er is ook een wildplukkersgilde Oh, dat, door heel Nederland, dat is eigenlijk een soort beroepsvereniging van wildplukgidsen. Ja. En heel Nederland zitten er is er altijd wel iemand in de buurt die een wandeling die, kan eh, Die je eh, de kennis kan bijbrengen die je dan nodig hebt. Ja. Ehm, eh, is er een website van die wildplukkers? Ehm, ja, dat is wildplukkerschilden.nl. Hm? En daar staan wandelingen op. Ja, en daar staat ook je e-mailadres op als mensen wat meer willen weten en een keer mee willen wandelen. Want gaan die wandelingen door ook in de winter? Ehm, nee, ik geef ze ongeveer tot november en dan start maart. Ehm, je kunt wel wat oogsten. Er zijn nog steeds best wel veel planten die je kunt oogsten. Maar het vaker regent het of is het te koud. Of ja, ja, dus... een uur. Dus dan is het de lol er iets minder. Eh. en dat kan je allemaal leren, dat wildplukken van Marien Leus. Ze is wildplukgids en ze heeft ons een inkijkje gegeven in wat wildplukken misschien betekent. Kijk even op de website om meer te weten te komen over dat wildplukken. Dankjewel voor het gesprek. Ja, super. En heel veel succes. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. aparte groep eh, met hele aparte muziek. Uit de jaren 80. Imagination. Body Talk was een van hun allergrootste hits. Maar je hoorde toch een van de lekkere andere. In the heat of the night, natuurlijk. En wil jij gaan wild plukken? Je hoorde net, het kan weer vanaf maart. Dus nu nog even niet, maar over een paar weekjes is het alweer zover. Trouwens, over een paar weken gesproken, volgende week al... dan is er de Metal Battle in De Pit. Dat gebeurt op eh, zaterdag 18 februari. Dat is wel eh, lekker. Uh, vanaf 19.30 uur 30, de Metal Battle in de Pit, podium Terneuzen. <laughs> Ja, het grootste metalconcert van Nederland. En dat allemaal in Terneuzen. Toch maar mooi. We gaan geen metal draaien nu in de show, want dan zit je rechtop aan tafel zo meteen. Of kom je, als je <laughs> in je bed ligt, recht overeind. Dat gaan we niet doen. We hebben wel een soort van rockmuziek van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dream of Me. verbrand. Ik heb de eindstreep gehaald, waar de rest is gestrand. Ik heb mijn bakens verzet, ik open de jacht. Ik heb mijn zinnen gezet op wat ik nooit heb gehad. Pak nog eentje die glazen, gooi ze nog eens vol en we drinken tot die Niets kan mij nog stoppen, niets kan mij nog stoppen. Nu ik stilsta bij alles wat ik moest laten gaan, zal niets mij nog stoppen. waarheid genomen, elke leugen ontkracht. Mijn verlangen gebundeld tot een licht in de nacht. Langs de wegen der liefde, langs de weg van mijn hart. Pak nog eentje die glazen, gooi ze nog eens vol. En we drinken tot diep in de nacht. Niets kan mij nog stoppen niets kan mij nog stoppen nu ik stilsta bij alles wat ik moest laten gaan. Zal niets mij nog stoppen. Misschien zal ik alles verspelen wat lief is geweest, maar ik stond te lang aan de kant. Ik ben te lang weg geweest. Deze kans moet ik nemen. Ik heb er lang op gewacht wordt het winnen of verliezen het eind van de dag wordt het winnen of verliezen aan het eind van de dag. Pak nog één keer die glazen, gooi ze nog eens vol en we drinken tot diep in de nacht. Niets kan mij nog stoppen niets kan mij nog stoppen nu ik stilsta bij alles wat ik moest laten gaan. Zal niets mij nog stoppen. Hey, hey Altijd prachtige teksten in de songs van de Puma's. Niets kan mij nog stoppen. Jawel, de tijd hoort dat alweer wel. Um, en Orchestra Maneuvers in the Dark hoorde je ervoor met Dream of Me, alweer uit 1993. Wat schiet de tijd op, hè? Potverdikke, dat gaat toch altijd snel. Komt in die lekkere muziek die we hier hebben bij Go eh, FM. Ja, ook al zeg ik het zelf, misschien is het borstklopperij, maar ja, ik ben er wel van overtuigd. En ik hoop jij ook, en dat jij eh, bij ons blijft, is natuurlijk het goede teken. Tijd voor iets heel antieks van Good Old Frank Sinatra.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 Het is ook een ingewikkeld nummer. Maar ik wilde hem eh, toch laten horen vandaag in deze zondagmorgen van GoFam. Madonna and Justify My Love. En voor Frank Sinatra en That's Life. Goed, het loopt tegen 11 uur zometeen het nieuws. En daarna wat eh, mededelingen. En eromheen wat mededelingen zou je kunnen zeggen. En dan ben ik zometeen ook weer bij je terug. Met het tweede uur van de show gaan we het tempo een beetje opkrikken. Wordt het nog vrolijker, nog gezelliger vandaag op deze zondagmorgen. Dus blijf bij me, blijf bij Go FM. Tot die tijd, uh, Rob de Nijs en ja, ook een prachtig lied. Zonder jou. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen dat het leeg is waar jij zoveel jaren was.